terwijl ze volhielden er niets aan over te houden. Eerder dit jaar werd er beslag gelegd op die miljoenen. En nu heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt dat er opnieuw beslag is gelegd. Dit keer op geld, huizen en auto's in Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Precies tien jaar geleden voelden Groningers de zwaarste aardbeving tot nu toe. Sindsdien wonen veel mensen in huizen met schade... en hebben ze nog tientallen bevingen meegemaakt door de gaswinning. Maar die in 2012 bij Huizingen met een kracht van 3,6 was de heftigste ooit. In de podcast van RTV Noord vertellen jongeren hoe dat voor ze was, zoals Eline. Ook wel een moment aan de keukentafel gehad dat er dus bevingen kwamen... en dat de boel begon te trillen en te schudden. Dat ik riep, bam, dat is een aardbeving. En toen zei ze, oh, ik had het niet gevoeld. Nou, en dan direct op Twitter, hashtag aardbeving. Ja hoor, er was weer een hele rits aan meldingen. De club van winkeliers roept alle winkels op om hun deuren dicht te doen om energie te besparen. Zomers op de airco en in de winter op de verwarming. Zij willen dat dichte deuren normaal worden, ook voor supermarkten. De vrouw die betrokken was bij het fietsongeluk van oud-minister Sander Dekker moet voor de rechter komen. Twee maanden geleden raakte Dekker zwaar gewond nadat hij van zijn racefiets viel. Volgens ooggetuigen sloeg hij over de kop toen de vrouw hem bij zijn arm pakte. En dit programma maakt opnieuw kans op een beeldje. Ja, hallo en welkom bij Boos. Je gaat kijken naar een uitzending over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, gekoppeld aan talentenshow The Voice of Holland. Programma Boos is met deze aflevering over The Voice genomineerd voor de televisier Ster Impact. Dat is een prijs die voor het eerst wordt uitgereikt tijdens het televisier gala. In totaal zijn er 13 programma's genomineerd, waaronder het gesprek van Jamie Vaas over haar ex Lil Kleine bij Khalid en Sophie. En dan nog het weer. Het is wel drukkend, maximaal 30 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen een natte dag. Tussen de buien door wordt het 24 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Ik keek je aan, wou met je praten, maar jij was niet alleen. Je ogen vragen dichterbij te komen. Ik voel dat hier meer is en wil niet wachten, want als jij così piace così. piace FM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is op dit moment nog steeds geen reden voor het managementteam watertekorten... om verdere maatregelen te nemen in verband met de aanhoudende droogte. Het neerslagtekort is de afgelopen week wel toegenomen... maar er wordt regen verwacht en er is geen tekort aan drinkwater. De brancheorganisatie van winkeliers in retail wil dat een gesloten deur de standaard wordt. De organisatie van non-food winkels roept alle winkeliers op om hun deuren dicht te doen om energie te besparen. En er is weer beslag gelegd op financiële tegoeden van Siewert van Linde en zijn zakenpartners. En nu ook op woningen en auto's. Van Linde en zijn partners worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Dat is in verband met de levering van mondkapjes voor de zorg aan de overheid. Het weer, vannacht in het westen mogelijk een bui...